Nieuws van 7 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De vogelgriep op een pluimveebedrijf in Hekendorp in Utrecht is van de variant H5N8, heeft het RIVM bekendgemaakt. Deze variant kan besmettelijk zijn van dier op mens, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd.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 Wel sloeg er in de buurt van de rampplek een mortiergranaat in. Als het veilig genoeg is, gaat de berging morgen verder. De PvdA wil dat het OM in actie komt tegen mensen die racistische opmerkingen hebben gezet onder een foto van Oranje-speler Leroy Fer. Op de Facebookfoto is een aantal donkere spelers van het Nederlands elftal te zien. In reacties daaronder werd onder meer naar Zwarte Piet verwezen. De PvdA heeft het kabinet gevraagd of het OM onderzoek kan doen naar de opmerkingen en eventueel verdachten kan vervolgen. De uitzending van Hart van Nederland over de moord op een bejaard paar mag doorgaan vanavond. De kortgedingrechter heeft de bezwaren van de twee daders verworpen, meldt de SBS. Die wilden het programma tegenhouden omdat er fragmenten in te zien zijn waarin de politie hen verhoort. De rechter vindt volgens SBS dat de privacy van de daders niet genoeg wordt geschonden om het programma te verbieden. De uitzending gaat over een bejaard paar dat in 1997 in Amsterdam-Noord op gewelddadige manier om het leven werd gebracht.